Twee uur. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. De politie in Louisiana is op zoek naar een 21-jarige man... die vijf mensen zou hebben doodgeschoten, onder wie zijn ouders. Onder de slachtoffers zouden verder een tienermeisje... en haar vader en broer zijn. Waarom de man de moorden heeft gepleegd is niet bekend. Volgens de politie zou hij ruzie hebben gehad met zijn ouders. Honderden mensen hebben bij de grens tussen Ierland en Noord-Ierland... gedemonstreerd tegen een no-deal brexit en de gevolgen daarvan... De betogers zijn bang dat als er 29 maart geen brexit-akkoord ligt... de harde grens zal terugkeren. Ze vrezen dan ook een opleving van het geweld tussen katholieken en protestanten. De vrees voor een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland... is het grootste probleem in het akkoord dat premier meesloot met de Europese Unie. Het hotel op Rotterdam, de Heek Airport, dat enkele uren ontruimd was vanwege een bommelding, is weer vrijgegeven. Onderzoek met speurhonden heeft niets opgeleverd. In het hotel werd een modeshow gehouden... ter gelegenheid van de Black Fashion Week. Een half uur na aanvang van de show... moesten alle 250 aanwezigen naar buiten. Rond kwart voor negen werd het gebouw weer vrijgegeven. Het Spaanse jongetje Julen is na zijn val in de put... nog dezelfde dag overleden aan de gevolgen van ernstig hersenletsel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de autopsie, melden Spaanse media. Het tweejarige jongetje maakte een val van ruim 70 meter... in een illegaal geboorde waterput in de buurt van Malaga. De peuter werd afgelopen nacht, bijna twee weken later... doodgevonden door reddingswerkers. De gemeente Malaga heeft drie dagen van rouw afgekondigd. Het weer, het regent op steeds meer plaatsen. De temperatuur daalt naar een graad of 5. Ook morgenochtend eerst nog regen en het blijft dan grijs.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 Le serie video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio un pezzo panino E ti ripeto Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con l'asfalto, col cemento le prendo Come se fossero te se fossero te, come se fossero te, te Non ho sentimento, non mi scappano da casa Non ho in centro con la macchina del tempo Ma lì sono i miei amici per la pelle ma te che e si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle fosse lui, come se fosse lui, come se fosse lui, eh, get to know you, but I just don't think I can.